Amber ze met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem noemt de beslissing van NS-topman Huges om op te stappen onvermijdelijk en is het vertrouwen in hem kwijt. De Raad van Commissarissen kwam vanmiddag tot hetzelfde oordeel waarna Huges zijn ontslag aanbood. De NS-topman gaf valse verklaringen af over de fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De VVD denkt dat de fraude zou zijn voorkomen door meer marktwerking bij de NS. De SP vindt juist dat er te veel marktwerking is. Dinsdag praat de Kamer over de NS. In Oosterwijk worden 2500 bezoekers van een dancefeest geëvacueerd vanwege naderend noodweer. Het festival zou vanavond beginnen en het hele weekend duren. Er was al een feest aan de gang en de camping op het festivalterrein was ook open. Het festival gaat weer door als de buien zijn overgetrokken. De 68 illegalen die zijn gevonden op een ferry in de Engelse havenplaats Harwich worden teruggestuurd naar Nederland, zegt de marechaussee. De illegalen werden gisteravond ontdekt op een veerboot van Stena Line. Ze kwamen uit Hoek van Holland en hadden zich verstopt in vrachtwagens. Volgens de Britse immigratiedienst is Stena Line verantwoordelijk voor de vluchtelingen en moet het bedrijf hen dus ook mee terugnemen naar Nederland. De branchevereniging Kinderopvang ziet niets in de hervorming van het kinderopvangtoeslagstelsel. Vanmiddag werd besloten dat de toeslag vanaf 2018 niet meer aan ouders, maar direct aan de kinderopvangorganisaties wordt uitbetaald. Ouders weten daardoor vooraf al wat de opvang gaat kosten. Maar de brancheorganisatie vreest voor chaos. En daarnaast zegt de vereniging dat het nieuwe stelsel de flexibiliteit voor ouders beperkt. Het weer vanuit het zuidwesten zijn zware buien het land ingetrokken. Lokaal kunnen die gepaard gaan met bliksem, hagel en forse windstoten. Er wordt gewaarschuwd voor extreem weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en delen van Utrecht en Brabant. Later vanavond en vannacht trekken de zwaarste buien via het oosten en noordoosten weg. Morgen zonnig en droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 En op de wegen vanuit Zandvoort staan veel strandgangers stil. Op de A1 is het ook erg druk van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost, 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Spijknissen, 9 kilometer. Vanaf de Maasvlakte op de N15 naar Rotterdam tussen Roos Rozenburg en Spijkenisse 12 kilometer. En dat komt omdat de Botleektunnel dus een tijdje dicht was. En daardoor is het ook extra druk nog op de N218 van Europort naar Spijkenisse. Bij Heenvliet 3 kilometer en een half uur extra reistijd. En verderop bij Spijkenisse 2 kilometer.